goedemorgen. Het Q-Music nieuws van exact 5 uur. Goedemorgen. Studenten op de Universiteit Utrecht doen de rest van de week geen tentamens. Die gaan niet door, want de bussen en trams in Utrecht rijden nog steeds niet zoals het hoort door het winterweer. De colleges gaan ook niet door, tenzij het online kan. De voormalig Venezolaanse leider Maduro is gewond geraakt aan zijn been toen de Amerikanen hem meenamen. Zijn vrouw raakte gewond aan haar hoofd na een klap, zegt de minister van Binnenlandse Zaken daar. Het aantal doden bij die actie is gestegen van 55 naar zeker 100 en het kan nog verder oplopen. President Trump heeft de Colombiaanse president Petro uitgenodigd in het Witte Huis. De twee spraken elkaar, telefonisch, over drugsmokkel. Trump noemde het gesprek hartelijk, terwijl hij hem eerder nog een zieke man noemde en met geweld dreigde. De spanningen tussen de beide landen zijn hoog opgelopen door Amerikaanse aanvallen in de regio. En in het zuidoosten van Oekraïne is er geen stroom na Russische aanvallen. Ziekenhuizen en andere belangrijke plekken draaien nu op noodstroom. Rusland richt zich de laatste tijd steeds vaker op elektriciteitsvoorzieningen... en dat terwijl het in de nacht min 20 kan vriezen. Dan nu nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt met enkele sneeuwbuien en in het westen valt af en toe regen. Het kan overal nog altijd glad zijn. Overdag een tijd droog en 1 tot 5 graden. Later in de middag regen en in het noorden en oosten valt in de avond en nacht sneeuw. En tot zover het ANP-nieuws. en Marieke, de pre-party. Oh, 1 tot 5 graden. Nou, ik zou zeggen, als je nog voor de kledingkast staat... trek lekker even een tanktop aan en een zwembroek. En nou goed, we horen het later deze ochtend wel... in de truienradar van Mattie. better with you. Like the words of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you criminal. you kill my queen just one pawn. There's creature of the goede uitzending. Ook weer lekker vroeg erbij. Dankjewel Anton, goed dat je erbij bent jongen. En Arnold, goedemorgen. Goedemorgen Luc. Vandaag nog maar eens een paar uurtjes uh, eh, glijden. Ja. En dan weer lekker weekend. Och, Fijne dag allemaal. Dankjewel, dankjewel. Nog een paar uurtjes glijden en dan lekker weekend. Dat is heerlijk, heerlijk, heerlijk op die hele vroege donderdagochtend. Bart, die is er ook al bij. Die zegt, goedemorgen Luc, je bent lekker op tijd, maat. Gezellig. En hij stuurt een foto vanuit de sportschool. Bart, jij bent lekker bezig. Goeiedag zeg. Luc van de redactie. Aanwezig. Lucie, hallo. Goedemorgen Luc. Ik wil toch even een heel groot compliment geven aan al die mensen die eh, ah, gisteren de strooidiensten hebben gedaan. Oh, de strooidiensten, sorry. Ja. Ze konden het dan niet helemaal bolwerken of voorblijven. Oei. Maar toch, vanmorgen stond ik op en ik, ik had wel een beetje dat ik dacht van, nou, dat weet ik niet hoor. Maar de straten zijn echt goed begaanbaar. Ah. Niet alles is even schoon. Oh. Zoals de, de oh. kleine weggetjes niet. Maar ja, dat nee. kun je niet verwachten. Nee. Maar echt super. Oh, toch wel. Dankjewel. Hey, ja, nee, ja, ik wil zeggen graag gedaan. Maar ik heb er zelf eigenlijk weinig aan bijgedragen. Aan alle schone straten en eh, schoongeveegde trottoirs. Het enige wat ik gisteren gedaan heb... is een eh, hele, hele, hele grote sneeuwbal gerold. Ja, misschien heb je het gemist. Ik ga je zo meteen over bijpraten. Waarom ik een enorm grote sneeuwbal heb gerold...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 Eerst even terug naar gisteren. Gisterenochtend uh, eh, sneeuwde het hard hier in Amsterdam... waar de studio van Q-Music eh, staat. En Matthew en Marieke dachten, weet je wat dan een leuk idee is, Luc? Als jij de hele ochtend buiten staat... en dan daar zo'n groot mogelijke sneeuwbal gaat rollen. En ergens vond ik dat ook wel een leuk idee. Ik hou al van een uitdaging. Dus om kwart over zes ben ik begonnen met het rollen van een sneeuwbal. Dat ging eigenlijk vrij snel erg voortvarend. Ik schrok een beetje van hoe snel de bal eigenlijk groeit. Dus ik liep al, al heel, heel gauw tegen het moment aan... dat ik die bal zelf niet meer vooruit kon duwen. Gelukkig was daar toen ineens uit het niets Luisteraar Sandra, zij had in haar vrachtwagen geslapen... Eh, omdat ze niet verder kon rijden met haar vrachtwagen. Tegenover het gebouw van de Q-Music Studio. Dus zij werd wakker, schoof haar gordijntje van de cabine opzij... en zag daar, ja, een idioot in een rode jas. Dat was ik een sneeuwbal vooruit duwen. En zij dacht, nou, dit kan niet, ik ga die jongen helpen. Dus Sandra heeft meegeholpen. Ik maakte wel weer wat meters met haar samen. Matty en Marieke die kwamen tijdens ja of nee... rond kwart voor acht naar buiten om even wat te helpen duwen. Dat hielp na een tijdje ook niet meer. Die bal die groeide, die groeide, die groeide. Werd steeds groter. Toen uiteindelijk heb ik eh, alle mensen die hier in het pand aanwezig waren... dat waren er niet zoveel. Heel veel mensen hebben gisteren thuis gewerkt. Die heb ik even opgetrommeld. Dus uh, John en Bianca van de schoonmaak. Sascha van de receptie. De mannen van de IT. Harry kwam ook even helpen. En eh, met hun heb ik die bal echt nog wel een flink kunnen rollen. De vraag de hele ochtend was... hoe hoog wordt de grootste sneeuwbal van Nederland? Hoe hoog wordt de sneeuwbal van Luc van de redactie? Je kon de hele ochtend de appen naar de app van Q-Music en eh, inzetten. En degene die daar uiteindelijk eh, ja, het, het aantal centimeters correct had... die kreeg een ontzettend mooie prijs. Neriot, die wist goed te raden hoe hoog de sneeuwbal zou worden. Hij had al heel snel ingevuld 163 centimeter. En hij won dus een fantastische prijs. Alhoewel hij daar zelf misschien iets anders over nadacht. Jij krijgt van ons een nieuwe winterjas. Nou, dat is lekker. Ben jij een beetje type lange winterjas? Dat is bijvoorbeeld de eh, Mattie, heeft hem ja. echt wel een beetje zo tot aan de knie. Of ben jij het type kort warm jek? Waar moeten we aan gaan denken? Zou je dus echt nog nooit een winterjas heb aangehad. Nog nooit een winterjas aan? Nee. Oh, Hoe kan dat nou? Postbezorger, je bent altijd s'nachts buiten. Waarom niet? Ja, ik heb het nooit koud. Ik heb wel een vest, maar ik heb geen winterjas. Oké. Nou, wil jij dan, eh, eh, ja, wat wil je dan? Een tussenjas van ons? Uh, een zomerjackie? nou, een ook niet, maar wel een tussenjas die kan ik nog wel heel goed gebruiken. Ja, wel, oké. want anders gaan we gewoon de lijn opnieuw openen, maar een tussenjas <laughs> ben je ook blij mee. Ja, wel. Ja. Oké. Okay. Uh, eh, winterjas voor de kids mag ook, hè? Als je denkt, joh, een van de, een van de kinderen heeft er nog wel eentje nodig, vinden we ook prima. Ja, die hebben er net allebei een nieuwe. Oké, nou hartstikke goed. Ja, weer een nieuwe. Nee, eh, Neriot, eh, fantastisch zeg. Je krijgt van ons een eh, tussenjas, want Neriot heeft het nooit koud. Nou heerlijk, wat een fijne eigenschap, man. Fantastisch. <laughs> ik weet precies hoe dit gaat. Ik weet precies hoe dit gaat. Mattie en Marieke die hebben een idee. Die denken, nou leuk, zo'n sneeuwbal gaat gerold worden. En dan uiteindelijk, als de winnaar het goed geraden heeft... dan geven we diegene echt, echt een leuke prijs. Iets waar je iets voor de komende jaren nog aan hebt. We geven diegene een nieuwe winterjas. Maar goed, dat was dus even buiten Neriot gerekend. Katy Perry komt eraan, hard and cold, toepasselijk voor vandaag...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 toepasselijk voor deze dagen. Hard koud, Katy Perry. Buiten is het gewoon hartstikke koud. Trek je zo'n warme, warme winterjas aan. Een muts op je hoofd. Shalom. En dan vervolgens is het ineens weer heel erg warm. Het is allemaal heel lastig om je op te kleden, zeg. Katy Perry dus, Q Music. Met ook Alex. Alex, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Hier ben ik weer. Ik ben ook aanwezig. Ik hoor het, jongen. Nog even een reetje. Drachten, assen en dan hebben we weekend. Oh, wat heerlijk. Ik zou zeggen tegen iedereen, rij voorzichtig. Het regent weer, dus van het ene houten naar het andere. Maar we maken er weer een mooie dag van. hey, lekker Alex, maak er een hele mooie dag van. Goed dat je erbij bent. Zometeen gaan we het hebben over seks. Mattia Marieke, de pre-party. In combinatie met Marieke Elzinga. Nou, dat wil je horen. Should I jump? Should I jump on it? Uh, eh, eh. You know trouble through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go. Keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill. Guiding like a lighthouse, to a place where you'll be safe to feel our grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light on. mind. Lately, you've been searching for a darker place to hide. That's alright. But if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home. Don't let go. If you into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll lead the light. I will leave the light on. Cause I will leave the light on. Q. Q music. Q sounds better with you. I don't want options, I want face to face. Right there, right now, don't want no delay. Time for whatever, whatever it takes. your body Cause we Fireboy, DML en Nico Santos met Bodies. Een hele mond vol. Maar toch voor iedereen die keurig met de uitzending meeschrijft. Even iedereen opnoemen. Maandag, afgelopen maandag, vertelde Marieke over haar kerstvakantie. Het was hartstikke gezellig en leuk en kerstig. Maar er zaten in haar vakantie wel weinig dagen tussen... zonder haar twee liefdallige kinderen Jip en Noah. En dus, ja, eh, dat gaat blijkbaar zo als je kinderen hebt. Ik weet er zelf weinig van. Maar er, waren weinig momenten voor Marieke en haar vriend Sander... voor een beetje intimiteit. Tot aan Oudjaarsdag. Oudjaarsdag was het uiteindelijk echt zover. Het huis was leeg. Lekker. Lekker. Fantastisch. Nou had een vriendin van mij eerder die week nog een appje naar mij gestuurd. Kom je gezellig met Sander en de kinderen op Oudjaarsdag oliebollen bij ons eten met een borreltje. En dat viel op een woensdag? Dat viel op een woensdag. Ah ja, tuurlijk, ja. En eh, zij woont wel een uur rijden, dus ik dacht, ja, heb ik daar ook zin in? Ik dacht, ja, en eh, toen stuurde ik terug. Ik dacht, nee, het is Oudjaarsdag. Zijn de kinderen ook op de opvang? Dus ik mhm. stuur haar terug. Ik zeg, leuke uitnodiging. Maar woensdag is de dag waarop Jip en Noah naar de opvang zijn. En ik kan je vertellen, dat zijn zalige momenten als je beide vrij bent. Ja. Fuck Me Wednesday ook wel in de volksmond? Hm? Ja. dat laat weinig te raden, Fuck Me Wednesday. Oh, ja, maar dit is... Wij doen al jaren kaasfondue en allemaal een beetje moeilijk. En oh, <laughs> en oh, wat zal het betekenen? En oh, we gaan... En nu is er Fuck Me Wednesday. Ja. Sorry? Ja, ah, we moeten een eh, beetje... Waarom roepen wij dat niet al jaren dat het lekker het wordt? Oh. Laten we dat allemaal wat nu zijn. Nee, heel oh. goed. Heel goed. Ja, je middelt een beetje. Fuck me Wednesday. Het is Fuck me Wednesday. Ja. we nou, maken echt stappen in de pan. Als zit, het is bijna weer Fuck me Wednesday. Nee, ja, je niveleert een beetje. Eh, hè? Eh, fuck me Wednesday. Nu is de grote vraag natuurlijk. Is er gisteren van elkaars aanwezigheid genoten in Huizen Elzinga? Het was tenslotte Fuck me Wednesday. Ik ga zo eens even vragen aan Monique denk ik. Gewoon even op de man af. Waarom ook niet? We zijn collega's, we delen alles met elkaar. Tot op zekere hoogte natuurlijk. En dit is Shabuzi op Q-Music. My baby born a Birkin. She's been telling me all night long. Gasoline and groceries. The list goes on and on.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 Luc van de redactie hier. Ik liet je zojuist een aantal minuten geleden een fragment horen... waarin eh, Marieke vertelde dat eh, de woensdag in Huizen Elzinga... Fuck Me Wednesday is. De dag waarop de kinderen even naar de opvang zijn... en Marieke met haar vriend Sander kan genieten van een beetje intimiteit. Het is nu donderdagochtend. Ik loop naar de redactietafel. Daar waar s ochtends vergaderd wordt, daar waar eh, de redactie samenkomt. Mattie en Marieke zijn daar ook als het goed is. Ik ga toch even vragen. Jongens, jongens, goedemorgen, hallo. Hoi, hoi, hoi. Even snel, uh, Marieke. Goedemorgen. Hallo, hallo, hallo, hallo. Welke dag is het vandaag? Donderdag. Welke dag was het gisteren? Ja, woensdag. Maar ik was zo in de war. Je was in de war? Ja, ik dacht al de hele week, ik dacht al de hele tijd dat we een dag achterliepen. Dus ik had het echt woensdag ingeschat vandaag. Oh, nee, maar gisteren was het woensdag. In Huizen Elsinga ook wel. Oh, fuck me Wednesday. <laughs> Is er nog geneukt gisteren? Oh, nee, nee, Hè? Nee. Hoe kan dat nou? Ja, eh, de andere drukte. Ik moest de robotstofzuiger nog een keer schoonmaken, want de beestjes waren terug. En eh, het was gewoon druk. Sander moest ook gewoon werken en zo. Het is, nee, het, was, is niet van gekomen. En, wanneer, welke fuck me idee heb je dan nu in de week? Of moet je weer wachten? Oh ja, nee, ik plan het niet echt. Dus eh, het, kan, het kan zomaar ook vandaag. Schrikkeljaar. Nou, <laughs> Schrikkeljaar zegt Annemarie nog. Oké, het kan ook zomaar vandaag. Nou, blijf luisteren tot 10 uur. Het kan een hele geile bende worden. Jongens, tot zo hè. Hoi, hoi, hoi. You sounds better with you. Nieuwe muziek op Q-Music. Haven en Caitlin Aragon met I Run. Waar eh, FM FMke laat weten in de app van Q-Music... dat ze gaat luisteren naar Mattie en Marieke. Goedemorgen. Zo nog even 15 centimeter sneeuw van de auto vegen... voor ik op pad kan. En ook Johanneke de Vries die stuurt een appje. Goedemorgen, Mattie en Marieke. Ik luister al heel lang naar jullie... en vandaag kan ik eindelijk eens het begin van de uitzending horen... omdat ik nu mijn eerste nachtdienst heb en tot 7 uur werk. Johanneke, ik kan jouw leven nog beter maken als je ergens een tv bij die nachtdienst hebt... slinger lekker RTL 7 aan, want zometeen vanaf 6 uur... is alles ook weer gewoon te zien op tv. RTL 7 is dan de zender waar je moet zijn. En er zijn heel veel vragen binnengekomen. Mensen willen even weten of uh, Esther's Dierenpaleis... vandaag nog te vinden is in het land. Eh, ja, Est, ja, ik, jij, lacht hier om, Annemarie. Ja, eh, ja. <laughs> random klinkt het, maar... Esther's Dierenpaleis, waar vinden we die vandaag? Goedemorgen, Luc. Esther hier van Esther's Dierenpaleis onderweg met de hele combinatie gelukkig vandaag naar de markt in Zutphen. Ah. De N-wegen zijn goed toegankbaar. Dus eh, we hebben ervoor gekozen om vandaag gewoon weer lekker naar de markt te gaan. Heel goed. Gisteren aangepast verkocht uit de vrachtwagen. Ja. Maar vandaag gaan we gewoon weer met onze mooie kraam staan. Nou, super. Mattie en Marieke in Amsterdam en Ed Esters Dierenpaleis in Zutphen vandaag. En dit is Dua Lipa op music